Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Al dagen wordt er gesproken over een staakt het vuren of een gevechtspauze in Gaza... Maar er komen zo nu en dan alleen veilige doorgangen. Dat zegt de premier van Israël tegen een Amerikaanse nieuwszender. Ook zegt Netanyahu dat Israël de Gazastrook niet wil bezetten. Als het goed is komen er vanaf vandaag korte gevechtspauzes in de Gazastrook. Dan kunnen mensen uit Gaza eruit en kan er eten, water en medicijnen naar binnen. Op meerdere plekken is gisteravond de Kristalnacht herdacht. In onder meer Breda, Groningen en Utrecht werd stilgestaan... bij wat er precies 85 jaar geleden gebeurde. Toen werden in Duitsland honderden joden vermoord... synagogen in brand gestoken en winkels en huizen vernield. Door de oorlog tussen Israël en Hamas was de herdenking dit jaar drukker dan anders. En Kristalnacht eigenlijk ook een plotselinge aanval is geweest op het Joodse volk. Zag ik de connectie en besloot om deze herdenking te bezoeken. Het is heel belangrijk dat we in Nederland er ook voor staan voor Israël. Maar ook voor de, de onschuldige mensen die er ook in die Gazastreek zijn. Op sommige plekken was het zo druk dat er niet genoeg stoelen waren. En doet hij het of doet hij het niet? Die premiersvraag hangt al een hele tijd rond Pieter Omtzigt. En gisteravond is er dan toch wat duidelijkheid gekomen. Ik heb uh, stellige voorkeur om fractievoorzitter te worden. Stellige voorkeur, dus er kan iets veranderen. En waar zit die verandering dan in? Ik weet niet of u de afgelopen kabinetsformaties gezien hebt. En om te denken dat ik alles helemaal kan scripten, eh, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dat weet je niet. Nou, helemaal 100% zeker is het dus niet. En twee verloren wedstrijden in Europa gisteravond. AZ verloor in de Conference League van Aston Villa. Leek eerst de goede kant op te gaan. Maar twee goals werden afgekeurd door buitenspel tot dit moment. Deze is voor Pavlidis, is voor Pavlidis. Nu blijft de keeper staan, nu moet hij hem afmaken. Nu moet hij hem afmaken. En dat doet hij. Vangelis Pavlidis. Ja, maar uiteindelijk verloor AZ alsnog. En ook Ajax verloor in de Europa League thuis met 2-0 van Brighton. En zij bungelen onderaan de pool. En het weer nog een wisselend dagje met steeds meer buien... maar tussendoor ook opklaringen met aardig wat zon. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen voor de verandering minder regen en meer zon.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 It's a bloody hill and a broken wall with me. Singing like a lunatic, knee deep in a melting sticks. Just a kid with a broken arm. It's a slingshot of hell of harm. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Pieter Omtzigt wil het liefst geen premier worden, maar fractieleider in de Kamer blijven. Dat zei hij gisteravond bij Op1. Omtzigt zegt nog niet te weten wie hij als premier naar voren schuift... als NSC de grootste wordt. Israël houdt vanaf vandaag gevechtspauzes in het noorden van de Gazastrook. Elke dag vier uur lang op een andere plek. Dat heeft een hooggeplaatste bron gezegd tegen de Times of Israel. Inwoners van Portugal gaan in maart naar de stembus, heeft de president bekendgemaakt. De verkiezingen zijn nodig na het aftreden deze week van premier Costa. Hij is verwikkeld in een corruptiezaak.